is nieuws van 11 uur. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Rond deze tijd komt de commissie Oosting met een aanvulling op het rapport over de Teven-deal. Centraal staat de vraag wie opdracht gaf om niet langer te zoeken naar het bonnetje van de overeenkomst met crimineel Kees H. Administer opstelte, en oud-staatssecretaris Steven hielden lang vol dat het bonnetje onvindbaar was. Later bleek dat ICT'ers het computerbestand bijna hadden gevonden, maar toen opdracht kregen niet verder te zoeken. Het gaat goed met het Nederlandse onderwijs, zegt de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Kwaliteit van examens en scholingsprogramma's is prima en leerlingen presteren goed. Fundamentele veranderingen zijn niet nodig. De OESO zegt zelfs dat het Nederlandse onderwijssysteem met kop en schouders uitsteekt boven stelsels in andere landen. De OESO deed een jaar geleden onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs. De ultranationalist Lieberman wordt de nieuwe minister van Defensie van Israël. Lieberman heeft dat zelf bekend laten maken. Later vandaag komt ook de officiële bekendmaking. De vorige minister stapte vorige week op. Lieberman was vroeger minister van Buitenlandse Zaken. Hij staat bekend als een ondiplomatieke hardliner. Hij vindt dat zoveel mogelijk Palestijnen het land uit moeten. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker tien doden en vier gewonden gevallen bij een zelfmoordaanslag op een minibusje. In het busje zaten rechtbankmedewerkers. De pleger van de aanslag bracht zijn bomvest tot ontploffing toen hij naast het busje stond in een buitenwijk van Kabul. De rechtbankmedewerkers waren onderweg naar een rechtbank in de provincie Wardak, ten westen van de hoofdstad. De Taliban hebben de aanslag opgeheist. In hun verklaring staat dat er 22 rechters en advocaten zijn gedood. Het weer, tot besluit, het is bewolkt, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag wordt het 15 graden op de Wadden tot plaatselijk 19 graden in Limburg. Morgen wordt het een paar graden warmer dan vandaag en hier en daar laat de zon zich dan wat vaker zien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar heeft de brug even opengestaan. Dus in beide richtingen staan nu korte files. Richting Alkmaar tussen de afrit Haarlem-Zuid en knooppunt Velzen. En richting Amstelveen tussen Beverwijk en het Rotterpolderplein.